Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben opnieuw een olietanker in beslag genomen... voor de kust van Venezuela. De actie was in internationale wateren... en werd uitgevoerd door de Amerikaanse kustwacht. Het is niet duidelijk wat er nu met de tanker gaat gebeuren. Het is de tweede keer in tien dagen tijd dat de VS bij de Venezolaanse kust... een olietanker onderschept... De spanning tussen de landen loopt al maanden op. De VS brengt Venezolaanse boten tot zinken die drugs zouden vervoeren. En daarbij zijn al tientallen opvarenden omgekomen. In de Duitse stad Maagdenburg zijn gisteravond de slachtoffers herdacht... van de aanslag op de kerstmarkt van een jaar geleden. Een man reed toen in op bezoekers, zes mensen kwamen om en 300 mensen raakten gewond... Bondskanselier Merz beloofde bij de herdenkingsbijeenkomst dat nabestaanden en slachtoffers kunnen blijven rekenen op hulp van de Duitse overheid. De 51-jarige verdachte zit sinds het begin van zijn proces in hongerstaking. Vanwege zijn slechte medische situatie besloot de rechter dat hij voorlopig niet terecht kan staan. In Breda heeft een man vanochtend een auto van een gezin gestolen... terwijl de kinderen nog op de achterbank zaten. Het gezin stond op het punt om naar Oostenrijk te vertrekken voor vakantie. Terwijl de ouders de voordeur op slot deden, stapte de verdachte in de auto en vertrok. Een paar honderd meter verderop stopte hij, zette de kinderen op straat en reed weer verder. De auto werd uiteindelijk teruggevonden in België. Een man van 36 is aangehouden. In IJsselstein is een koningspython gevonden in een bushokje. De slang lag in zijn terrarium, die bij de bushalte was achtergelaten. Wie dat heeft gedaan is onbekend. Volgens de reptielenopvang was het dier uitgedroogd en had de koningspython een luchtweginfectie. De slang is opgehaald door de dierenambulance. En het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond de 6 graden. Komende dag begint grijs. Later breekt op steeds meer plekken de zon door en wordt het een graad of 10.